12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Duitse hulporganisatie heeft afspraken gemaakt met mensenhandelaren in Libië om vluchtelingen uit de Middellandse Zee te halen. De Italiaanse autoriteiten hebben geluids- en videoopnames die die contacten bewijzen, meldt de Italiaanse krant La Stampa. Te horen is hoe de kapitein van een Duits reddingsschip aan Libische mensenhandelaren doorgeeft wanneer die uitvaart, zodat de smokkelaars daarop kunnen anticiperen. En verder wilde de hulporganisatie de reddingsactie uitvoeren zonder medeweten van de Italiaanse kustwacht. En dat is tegen de regels. Tegen de man van 49 is in hoger beroep drie jaar cel geëist... voor het doodschudden van zijn vijf weken oude zoon. Het jongetje overleed in 2012 in Den Haag. Volgens artsen is Jaden door hersenletsel en interne bloedingen om het leven gekomen. De vader heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje door elkaar heeft geschud. Volgens hem werd Jaden s'nachts plotseling onwel en heeft hij meteen een ambulance gebeld. De rechtbank sprak de man eerder vrij wegens gebrek aan bewijs. Het OM ging daarna in hoger beroep. Glutenvrije producten zijn vaak minder gezond dan het origineel. En ze zijn vaak ook duurder, zegt de Consumentenbond. Die deed een steekproef en zegt dat in glutenvrije producten meer suiker, zout en vet zit. En ook zitten er minder vezels in. De Consumentenbond onderzocht producten als knekkenbreud, stroopwafels en pannenkoekenmix. De fabrikanten zeggen dat ze extra suiker, zout en vet toevoegen om glutenvrije producten op smaak te brengen. Een man van 65 die gisteravond zwaar gewond raakte bij een vechtpartij in Valkenburg is overleden. Hij werd nog gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vannacht. De politie in Valkenburg onderzoekt de achtergronden van de vechtpartij. Het weer. Meer zon en nog een enkele bui. Vrij veel wind en het is vandaag zo'n 20 tot 23 graden. In het weekend minder wind, meer zon en nog een enkele bui. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort een half uur vertraging.